Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger in Israël zegt dat ze zich voorbereiden om de Gazastrook binnen te vallen. Ze wachten nog op toestemming van de regering. Verder is er nog weinig bekend, zegt onze correspondent. Dit is eigenlijk de eerste keer eh, dat ze dat nu zo duidelijk zelf zeggen. Ehm, maar ze hebben verder eh, niet iets gezegd over op welke termijn dat bijvoorbeeld eh, zou beginnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is net in Israël geland. Hij gaat onder meer in gesprek met de premier van het land. Amerika wil dat er een doorgang komt... zodat mensen uit de Gazastrook weg kunnen komen. Een man in Rotterdam is vanochtend vroeg gesnapt... terwijl hij rondliep met een rugzak met daarin een explosief. De politie kreeg een tip en ging kijken. Omdat ze het niet vertrouwden werd de explosievenopruimingsdiensten bijgehaald. Die zijn de tas aan het onderzoeken. De omgeving is afgezet. Het volgende seizoen van je Netflix of Disney-serie laat misschien nog wel wat langer op zich wachten. De staking van Hollywood-acteurs gaat nog even door. Ze komen er niet uit met hun vakbond. Eerder stopten ook schrijvers met werken aan scripts. Zij hebben wel een deal gesloten. En de omzet van de 300 grootste webwinkels in ons land is vorig jaar voor het eerst gedaald. Dat komt door corona. Tijdens de pandemie gingen we massaal online aan de winkel en nu doen we dat weer minder. Bij online supermarkten gaat het trouwens wel hartstikke goed, zegt deze onderzoeker. Ik laat thuis bijvoorbeeld ook elke maandag mijn boodschappen thuis bezorgen. Ja, dat is iets wat ik toch door die coronapandemie uh, daaraan heb overgehouden. Eh, en dus we zien nog wel bijvoorbeeld bij de online supermarkten dat die nog hard groeien. Eigenlijk als enige sector. En het weer nog grijs en vooral in het midden en zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog en vanmiddag kan de zon daar ook even doorbreken. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio gaat het voorspoedig met de ochtendspits. De meeste vertraging heb je nog op de A4. Den Haag, Amsterdam, een kwartiertje bij knooppunt Nieuw. Meer door 8 kilometer file. Twee rijstroken van de A9 zijn nog dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Aalsmeer. Dat na een ongeluk, kwartiertje vertraging daar. De A27 is weer vrijgegeven vanuit Almere naar Gorkum na een ongeluk bij knooppunt Lunette Ook daar heb je nog een kwartier vertraging. En dik 10 minuten op de N242 Middenmeer Alkmaar bij industriegebied meer 3 kilometer file. Tussen Hilversum en Almere Centrum rijden geen treinen.